Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Frankrijk voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens peilingen ligt de socialist Hollande op een paar procent voorsprong op zittend president Sarkozy. Als Hollande wint komt er voor het eerst in 17 jaar in Frankrijk weer een linkse president aan macht. Bij een brand in een karaokebar in Zuid-Korea zijn negen mensen omgekomen. De brand brak uit in de bar op de derde verdieping van een flatgebouw. Er kwam veel rook vrij, waardoor personeel en gasten de uitgang niet konden vinden en in paniek raakten. De Koreaanse politie weet nog niet wat de oorzaak van de brand was. De Grieken kiezen vandaag een nieuw parlement. De verkiezingen lopen waarschijnlijk uit op een afstraffing voor de coalitiepartijen die onder druk van Europa een streng hervormingsplan opstelden. De conservatieve coalitiepartner wordt waarschijnlijk de grootste met een kwart van de stemmen. Maar de partij zal moeite hebben met het vinden van een coalitiepartner omdat de meeste andere partijen tegen het bezuinigingsbeleid zijn. De politie in Breda heeft vannacht op een automobilist geschoten die niet wilde stoppen. De man reed door het autovrije uitgaansgebied van de stad en zou bijna enkele mensen hebben geraakt. Hij kwam met zijn auto tot stilstand tegen een taxibusje en is gewond geraakt. Het is niet duidelijk of dat door de schoten kwam. Op verschillende plaatsen in het land wordt vandaag de moord op Pim Fortuyn herdacht, precies tien jaar geleden. In zijn woonplaats Rotterdam begint de herdenking om half tien met een mis in de laurentius en later wordt er gesproken over zijn betekenis voor de politiek tijdens een symposium. Fortuyn werd vlak voor de verkiezingen in 2002 na een radio-interview in Hilversum doodgeschoten. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Lionel Messi zijn 50ste goal van het seizoen gemaakt. de voorlaatste speeldag scoorde de speler van Barcelona vier keer. Hij heeft daarmee de prestatie verbeterd uit begin jaren 30... toen een speler in de Engelse competitie in één seizoen 49 keer wist te scoren. Het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt, later kans op wat regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Goedemorgen Zandvoort, Bentveld, Himstede en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk ook een goedemorgen aan onze groeiende kring van internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook nog maar meer, meer ter wereld. De vorige keer stond geheel in het teken van de muziek van George Gershwin, die 75 jaar geleden overleed, maar wiens muziek nog veel in de jazz wordt gespeeld. Vandaag bestaat het menu uit composities van bekende jazzmuzikanten en dan ook door hen zelf uitgevoerd. En laat ik er maar meteen stevig beginnen. Met een verzoek van een trouwe luisteraar in Bergen op Zoom. Count Basie met een van zijn vele werkjes. Niet de al zo vaak gedraaide One O'Clock Jump, maar Swing the Blues. paasdagen van 2012 liggen alweer achter ons. Maar ik wilde toch als rustpunt even een stukje laten horen van de eerste suite die pianist Oscar Peterson componeerde en die in 1984 op Goede Vrijdag wereldwijd werd uitgezonden. Samen met bassist Niels Henning Orsted Petersen en drummer Martin Drew speelde Oscar Peterson hier het vierde deel van deze paassuite. Why Have You Betrayed Me? Ella Gerald, een halve eeuw Amerikaans populaire jazzzangeres, zong muziek van anderen. Maar in 1938 gebruikte zij een kinderversje om zelf een songtekst te creëren. En zo ontstond het Discut het Tasket, opgenomen met het orkest van Chuck Webb. En deze hit maakte haar meteen wereldberoemd. MUZIEK I send a letter to my mommy On the way I dropped it I dropped it, I dropped it Yes, on the way I dropped it A little girlie picked it up And put it in her pocket She was trucking on down the avenue But not a single thing to do She went peck, peck, pecking all around when she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Thank you. the test I lost my yellow basket And if that girlie don't return it Don't know what I'll do Oh dear, I wonder where my basket can be So do we, so do we, so do we, so do we, so do we Oh gee, I wish that little girl Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was a joy of mine. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. Someone help me find my past and make me happy again, again. Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. Wie Misty zegt, zegt El Garner. Die zijn beroemdste compositie in 1954 voor het eerst op de plaat zette. Maar deze fantasierijke pianist heeft veel meer muziek gecomponeerd. Zoals de net gedraaide Part-Time Blues. Die nam hij een jaar voor Misty op met zijn trio dat verder bestond uit Wyatt Rudder op bas en Eugene Fats Hurt op drums. Horace Silver was ook een grandioze pianist die de jazz met veel bekende thema's heeft verrijkt, zoals Doodlin, Quicksilver en Opus de Funk. Ik koos vandaag voor een niet zo bekende compositie van Silver, die in 1955 opnam met vibrafonist Mal Jackson, bassist Percy Hurst en drummer Connie Kay. Horace Silver met Wonder Why. for someone new Someone naive enough to believe This time it's for real Breakups hurt Time and time again There's just no way Of getting used to them makes it harder to believe next time it's for real. Baby, you're just what I need, just what I want, while I know for a fact that it won't last long. You better get out while you still can The city sleeps But I stay up all night I sing along to bluesy heartbreak songs Makes it harder to believe Next time for real Baby, you're just what I need Just what I want While I know for a fact It won't last long You better get out While you still can But if you're not impressed with a broken heart, I suggest you stay. Though it might seem I have lost all hope, I've got nothing left to lose. I can easily be persuaded and fall in love with you. just what I need, just what I want, while I know for a fact that it won't last long. You better get out while you still can. I'd better keep trying while I still can. Hij zit op de grens van pop en jazz, de Nederlandse zanger Wouter Hamel. Hij schrijft heel veel van zijn muziek zelf en voor zijn eerste album componeerde hij alle nummers. Dus ook het net gedraaide Just What I Need. De meeste componist onder de jazzmuzikanten is natuurlijk Duke Ellington. Zijn orkesten speelden meestal muziek van zijn hand en zelden kwam er muziek van anderen op het repertoire. Ja, en enkele keer, maar dat was heel zuinig. Kiezen uit de enorme hoeveelheid muziek die Duke heeft opgenomen is dan ook moeilijk. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een uptempo blues. Play the Blues and Go met een kleine bezetting en Sam Woodyard als drummer. Thank you. Het was Five Brothers, een van de vele jazzthema's van baritonspeler Jerry Mulligan. In 1954 uitgevoerd in Parijs met zijn kwartet, waarin Bob Brookmeyer met zijn ventieltrombone de plek van trompetist Chet Baker had ingenomen. De Amerikaanse pianiste Patricia Barber zingt en speelt niet alleen op aparte wijze bekende songs, maar componeert ook veel muziek zelf zoals de song Morpheus van haar album Mythologies uit 2006. right Bob van het combo van saxofonist Wayne Shorter. Van wie veel werk op... Eh, eh, sorry, van wie veel werk echte jazzstandards zijn geworden. Met trompetist uh, Freddie Hubbard en pianist Eddie Higgins speelde hij hier zijn eigen werkje Dead End. Lullaby of Birdland en zijn componist George Shearing zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden. Door velen daarna uitgevoerd maar zo heeft Schiering het ooit bedoeld. Zo heet ook een stuk van de Australisch-Amerikaanse keyboardspeler Joe Zawinul, die een voertrekker is geweest in de fusion jazz. Ook dat Birdland is door velen gespeeld, maar hier komt het zoals het uh, Joe Zawinul, wat een naam toch al die mensen, Joe Zawinul voor oren en ogen heeft gestaan. Tot aan nieuws en reclame, Joe Zawinul en vele anderen met Birdland.